Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de inzet van Nederland... bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Nederland neemt alleen nog vluchtelingen op die zich hebben gemeld... in aangewezen veilige gebieden in de regio van een oorlogsgebied. Migranten die zonder zich te melden rechtstreeks naar Europa zijn gekomen... worden teruggestuurd. Nederland wil afspraken maken met landen die als veilig worden beschouwd... zodat daar aanmeldcentra kunnen worden ingericht... Een voorbeeld van zo'n veilig land waar vluchtelingen uit oorlogsgebied zich kunnen melden is Turkije. Het kabinet trekt nog eens 110 miljoen euro uit voor de vluchtelingenopvang in de eigen regio, in landen als Turkije en Libanon. Het heeft staatssecretaris Dijkhoff gezegd in een toelichting op de plannen. Dijkhoff wil dat vluchtelingen eerst bescherming zoeken in het eerste veilige land dat ze tegenkomen op hun vlucht. Maar de opvangcapaciteit staat daar onder druk wegens het tekort aan middelen. In Syrië en omgeving bedraagt het tekort inmiddels 4,2 miljard euro. Terreurverdachte Mohammed B. is vrijgesproken van het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Volgens de rechter had B. niet de intentie om daadwerkelijk een aanslag te plegen. Het OM eiste vorige maand nog vier jaar celstraf. Er werd geen bewijs gevonden dat Mohammed B. deel uitmaakte van een terreurnetwerk. Alle patiënten van het VU Medisch Centrum in Amsterdam worden naar andere ziekenhuizen overgebracht en dat zijn er zo'n 500. Het ziekenhuis is in de problemen gekomen doordat in de buurt in Amsterdam-Buitenveldert een grote transportleiding van het waternet is gesprongen. Door de waterschade is de stroom- en watervoorziening in het ziekenhuis niet stabiel. Er is geen gevaar voor patiënten, zei bestuursvoorzitter Bos. En bij de evacuatie krijgen hartpatiënten en pasgeborenen voorrang. Het weer tot slot. De komende uren kan er nog een enkel buitje vallen. Vanuit het noorden neemt de buiigheid in de loop van de dag af. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door.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 De linker rijstrook blijft voorlopig dicht zodat de ambulances langs kunnen. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 is vanwege die wateroverlast ook de afrit S108 nog steeds dicht. A13 Rotterdam-Den Haag bij Ipenburg 2 kilometer door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij.